Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. President Obama gaat naar de schietpartij in een school in de staat Oregon. Op een persconferentie reageerde hij boos en geschokt op het bloedbad. De schutter liep gisteren een school voor volwassenenonderwijs in de plaats Roseburg binnen en opende het vuur in een klaslokaal. Het precieze dodental is nog onduidelijk, maar er worden aantallen genoemd tot 13. Zelf kwam de schutter om het leven bij een schotenwisseling met de politie. Zijn motief is niet bekend. Volgens Obama is Amerika het enige ontwikkelde land ter wereld waar dit soort schietpartijen eens in een paar maanden voorkomt. Op de westelijke jordaan heeft een Palestijn een Israëlisch echtpaar doodgeschoten. Het paar reed met hun vier kinderen in een auto. Vier jonge kinderen zijn licht gewond. De auto reed langs een Palestijns plaatsje ten zuidoosten van Nablus... toen die werd doorzeefd met kogels. Het is niet duidelijk of de aanslag het werk is van een eenling... of dat er een militante beweging achter zit. Ruim driekwart van de Nederlanders is tevreden over de werking van de democratie. Ook vindt een overgrote meerderheid van de mensen democratie de beste manier om een land te besturen. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Over de politiek is de Nederlander minder te spreken. De helft van de mensen zegt niet tevreden te zijn met het functioneren van de regering. De politie heeft in een huis in Heerlen een grote hoeveelheid wapens gevonden. Het gaat om steek- en slagwapens, een soort revolver en twee mortieren. De explosieve opruimingsdienst heeft de mortieren op een veilige plek tot ontploffing gebracht. Na een tip van de Belgische politie werden drie invallen gedaan in Brunsum en Heerlen. Twee mensen werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een drukzaak. In het derde huis waar een inval werd gedaan vond de politie onder meer messen, zwaarden en bijlen. Die waren opgehangen aan een muur. Het weer vannacht is het helder en koelt het flink af, tussen de 2 en de 7 graden.